Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De president van Afghanistan heeft het land verlaten. Hij zou naar buurland Tajikistan zijn vertrokken, maar woordvoerders willen er niets over kwijt. Dat zou de veiligheid van president Ghani in gevaar kunnen brengen, wordt gezegd. Nadat het nieuws bekend werd, hebben strijders van de Taliban het bevel gekregen om de hoofdstad Kabul in te gaan. Nederland stuurt ondertussen een militair vliegtuig naar Kabul om ambassadepersoneel en tolken op te halen. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti. Daarbij vielen ruim 300 doden. Volgens het Rode Kruis is de ravage groot. Huizen die zijn verwoest, ziekenhuizen die zijn eh, beschadigd geraakt. Eh, ook wegen en infrastructuur waar echt significante schade aan is. En eh, we horen toch wel berichten dat het vergelijkbaar is met de schade na de aardbeving in 2010. Er wordt druk gezocht naar overlevenden onder het puin. Honderden mensen zijn nog vermist. En er is vanmiddag weer lekker gevoetbald in de eredivisie. FC Cambuur en FC Groningen mochten het spits afbijten. Voor de Friese club was het een bijzonder moment, zegt sportverslaggever Nico Wansia. Wat is het heerlijk om weer te ervaren als je aankomt rijden. Die drukte rondom het stadion met allemaal supporters die apen trots zijn dat Cambuur gaat beginnen aan een nieuw eredivisie-avontuur, Ze hebben er vijf lange jaren op moeten wachten op die terugkeer naar het hoogste niveau. Cambuur heeft de rentree in de eredivisie geen extra glans kunnen geven. De ploeg uit Leeuwarden verloor met 2-1 van de Groningers. De bal rolde ook in Utrecht. In de Galgenwaard scoorde FC Utrecht na twee minuten al tegen Sparta. Die explodeert werkelijk waar van vreugde. 16.000 toeschouwers kunnen na anderhalf jaar eindelijk weer eens keihard juichen. Adam Maher benut een vrije trap. Meter of 17 voor het doel van Okoye. De doelman die zijn contract verlengde bij Sparta. En legt de bal met rechts in de kruising waar de doelman staat. Utrecht binnen een minuut op een 1-0 voorsprong. Uiteindelijk werd het 4-0. Vitesse pakte ook de eerste punten van het seizoen. De Arnhemmers wonnen met 1-0 van PEC Zwolle. En zojuist was de aftrap bij Willem 2 Feyenoord. Het weer lekker zonnig met af en toe wat bewolking. Het is zo'n 25 graden. Geniet er nog maar even van, want vanavond kan er wat regen vallen. Morgen is het helemaal gedaan met de pret. Dan wordt het onstuimig. Er vallen buien en het gaat hard waaien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een aanrijding staat er nog een korte file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden. Je hebt daar vijf minuten vertraging. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En de werkzaamheden op de A9 Alkmaar Amstelveen...